Zes uur. Kees Groot met het NOS-journaal. NAVO-landen hun bijdrage aan de NAVO hebben opgeschroefd. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie gezegd in Brussel. De VS wil dat alle bondgenoten hun defensiebudget verhogen naar 2% van het bruto binnenlands product, zoals is afgesproken. Nederland zit nu op 1,2%. De Tweede Kamer wil dat de gaswinning in Groningen verder omlaag gaat. Ook moet er een uitkoopregeling komen voor mensen die willen verhuizen... en de schadeafhandeling mag niet meer door de NAM worden gedaan. De partijen willen dat alles in het werk wordt gesteld... om het vertrouwen van de Groningers terug te winnen. De Kamerbrede motie betekent dat dit beleid na de verkiezingen... waarschijnlijk in een regeerakkoord komt. In Amsterdam is afgelopen nacht een man na een verkeersruzie honderden meters meegesleurd door een auto. De man was kort daarvoor op zijn scooter aangereden en ging verhaal halen bij de bestuurder. Die trok op terwijl de man zich vasthield aan het portier. De scooterrijder hield er alleen een gekneusde knie en schaafwonden aan over. De inzittenden van de auto zijn te voet gevlucht. Het rommelt in de organisatie van het Eurovisie Songfestival in Oekraïne. Een groot aantal leden van het organiserend comité is opgestapt, omdat het werk volgens hen al maanden stil ligt. Ze hebben geen vertrouwen in een goede afloop. De premier van Oekraïne heeft live op televisie gezegd dat het doorgaan van het evenement in mei niet in gevaar is. Een voetbalclub uit Bladel in Brabant heeft het lidmaatschap van vier jeugdspelertjes ingetrokken. Ze verkochten te weinig loten bij de nieuwjaarsloterij. Normaal worden de kosten van de niet verkochte loten afgeschreven van de rekening van de ouders, maar die wilden niet betalen.